Twee uur. met het NWS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie meldt een recordtoename van het aantal coronabesmettingen wereldwijd. Afgelopen dag kwamen er bijna 308.000 geregistreerde coronapatiënten bij. In India, Brazilië en de VS nam het aantal besmettingen het sterkst toe. In Frankrijk, waar zaterdag nog een recordaantal van ruim 10.000 besmettingen werd gemeld... lag het cijfer afgelopen dag een stuk lager op bijna 7200 besmettingen. De Israëlische regering heeft een tweede lockdown aangekondigd... vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Er worden dagelijks tussen de 2.000 en 4.000 nieuwe gevallen gemeld. De maatregel gaat zoals verwacht vrijdag in en duurt drie weken. Er is ook kritiek omdat de lockdown samenvalt met het Joodse nieuwjaar. De computersystemen van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn ontregeld door gijzelsoftware. Onder meer de e-mail kan niet worden gebruikt. Meldingssystemen van de hulpdiensten werken wel, dus de veiligheid zou niet in gevaar zijn. Het is nog onduidelijk wie de daders zijn van de gijzelsoftware. De lokale verkiezingen in Rusland van afgelopen dag lijken op de meeste plekken gewonnen door Verenigd Rusland, waar president Poetin aan is gelieerd. De verkiezingen in 41 van de 85 regio's waren de eerste sinds de vergiftiging van oppositieleider Navalny. Die had zich met een anticorruptiecampagne gericht op Siberische steden, waar zijn aanhangers nu ook een zetel zouden hebben veroverd. De KNVB is over het algemeen tevreden over de manier waarop dit weekend in het betaald voetbal de coronaregels zijn nageleefd. Alleen het juichverbod werd geregeld overtreden, vooral als er werd gescoord. Wellicht moeten sommigen daar nog aan wennen, zegt de KNVB. De bond benadrukt dat er verder weinig problemen waren. Het weer vannacht vrij helder, lokaal kans op wat mist.